En daarna werd er gericht geschoten door de politie. Bij het politiebureau waar de drie sindsdien vastzitten in Leeuwarden... staan vanmiddag zo'n 200 boeren te protesteren. En die hebben allemaal filmpjes van het voorval bekeken. Merkt verslaggever Mark Hamer. Nou ja, ik, ik, ik denk eerst, de politie moet eerst maar naar zichzelf kijken. Van, die agent die heeft geschoten waarom heeft hij geschoten? Want het was absoluut geen dreigende situatie. Ik zie wel op de beelden dat de politie hem probeerde te stoppen. En hij stopte niet. Ja, hij reed er wel Hij reed een heel eind omheen. Ja. Nou, hij reed niet, maar hij, hield zich niet aan de opdracht om te stoppen, om het zo maar even te zeggen. Ja, maar dan schiet, schiet je toch niet op de man? Dus jullie willen hem vrij hebben? Nou ja, dat spreekt voor zich. Ja. Er is maandag een nieuwe zitting in de zaak over de dood van Peter R. de Vries. De rechtbank heropent die omdat het OM nieuwe info heeft. Wat precies is niet duidelijk. De rechtbank zegt alleen dat het onderzoek tot nu toe niet volledig is geweest. Volgende week zouden de twee verdachten van de moord horen of de rechter denkt dat ze schuldig zijn en wat voor straf ze krijgen. Het is niet bekend of die uitspraak doorgaat is jouw straat al oranje versierd en heb je een poeltje gemaakt. Vanavond begint het EK voetbal voor vrouwen. Om 9 uur vanavond trappen Oostenrijk en gastland Engeland af. En dus de verslaggever Ryan Helfheid in Amsterdam even of Britse toeristen er al zin in hebben. My brother's going. Yeah. He's going to tonight's game. Yeah, he got he won tickets on a Dorito packet, so he's going. You didn't even know. No, I I I, couldn't go because I was here, but so he's going, so that's good then. Zaterdag begint Nederland aan het toernooi tegen Zweden. En Oranje is regerend kampioen. Sinds ze eh, vorige keer het EK wonnen is er meer aandacht voor vrouwenvoetbal. Maar evenveel als de mannen krijgen ze nog niet. Weet hoe dat zit? Slinger dan even onze podcast Lang Verhaal Kort aan. En dan nog het weer, vooral in het zuiden en oosten. Zon, op andere plekken wolken en kans op een buitje. Morgen vooral smiddagzon en tussen de 18 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Hilversum en Naarden is de rijbaan dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knopen Diemen en Naarden een kwartier vertraging.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 Twee mannen en een jongen worden verdacht van poging tot doodslag gisteravond bij een trekkersprotest op de A32 bij Heerenveen. Het zijn mannen van 46 en 34 jaar oud en een 16-jarige jongen, meldt het OM. Lokale regionale politici melden steeds vaker dat ze te maken krijgen met agressie vanwege hun werk. Dat blijkt uit de monitor integriteit en veiligheid. Het weer, toenemende bewolkingen vanavond in het noorden wat regen. Het is 18 tot 23 graden. Morgen eerst een bui, later zon, vrij veel wind en een graad of 20. Was Was it honestly the best?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 is yet to come Yet to come 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 Moment is yet to come 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 Yet to come We gonna touch the sky For the day we die 이제 시작이야 The best yet to Was it come honestly the best?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 Esta ronda esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta que yo siempre cantaré. So how? me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste nera, porque nera tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo tengo la camisa negra que negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama punto.